Femke Wolthuis met het NOS-journaal. De twee Nederlandse militairen die dinsdag omkwamen in Mali zijn weer terug in Nederland. Om tien voor zes kwamen de kisten in een transportvliegtuig van Defensie aan op vliegbasis Eindhoven. Vanochtend was er in Gao, in Mali, een afscheidsdienst en daarbij waren meer dan 400 militairen aanwezig. Koning Willem-Alexander heeft de nieuwe bewindslieden van Veiligheid en Justitie beëdigd. En dat gebeurde in de Eikenhorst, waar de koning terugkeerde na een werkbezoek aan Duitsland. De nieuwe minister van de Steur en staatssecretaris Dijkhoff zijn de opvolgers van Ivo Opstelten en Fred Teven. Bij een ontploffing in een appartementencomplex in Berg aan de Maas in Limburg is een dode gevallen. Er raakte ook iemand gewond. Volgens de nieuwssite 1 Limburg dreigde de man vanmiddag het pand op te blazen en heeft hij dat uiteindelijk ook gedaan. Het complex met zes huizen is volledig ontzet. In Groot-Brittannië krijgt een man 22 jaar cel vanwege het beramen van een terroristische aanslag. De man van 19 was van plan een militair te onthoofden. Hij liet zich inspireren door de moord op Lee Rigby. Die militair werd in 2013 in Londen met een hakmes op straat vermoord. De rechter is ervan overtuigd dat de man als hij niet was opgepakt inderdaad militairen had aangevallen. Terreurgroep Islamitische Staat eist de verantwoordelijkheid op voor de aanslagen op twee moskeeën in Sanaa, in Jemen. Bij de vier aanvallen van de zelfmoordterroristen vanochtend kwamen zeker 77 moskeegangers om het leven en het aantal slachtoffers loopt nog steeds op. Meer dan 150 gelovigen raakten gewond. Het weer dan. Bewolkt later op de avond en vannacht wat regen.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 Oh shit! Oh! oh. oh. It's me, Fergie. <laughs> Up here. Hold up. Fergie, Ferg, what's up, baby? Come on. When I come to the club, step aside. Oh shit! Pop the seats, don't be heavy in the line. Oh shit!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 En dan hoor ik me dan een halve tel later. Maar als het goed is... Eh, ja, Ja, zeg maar. ja, maar... Dan ga ik gewoon nu verder. En er zit dus een enorme vertraging op de lijn. Omdat ik hier dus een, een retoursignaal op mijn eigen koptelefoon krijg ik ga gewoon mijn verhaal verder afmaken. En dan doe ik die oren doppen er even uit. Eh, maar we hebben vanavond, als het goed is, de finale van de Rob Akda wordt. Terwijl ik eh, gewoon ook naar onze vrienden eh, in de studio zit te kijken die de lijnbewaking doen. Dat is Sander Dij. en Thomas de Jong. Die, die zit in de studio. Die, die houden de boel in, ieder geval in de gaten. Straks gaan we om 8 uur beginnen met de Rob Akda Award. Ehm, wij zullen hier vanuit de patronaat zullen we een aantal interviews laten komen. Die zullen met een eh, met een vertraging worden, worden uitgezonden. Eh, de bedoeling is dat we de gesproken eh, teksten met eh, de deelnemers eh, van, dit, eh, van deze contest. Dat we die gaan uitzenden. dat doen we dan als de eerste act geweest is pas na de tweede act. Dus hebt u hem. Dus het wordt steeds, steeds één tel later. Dus de tweede volgt na de derde groep. En de vierde komt dan naar de vijfde. En tussen de vierde en de vijfde. Daar zit niet zoveel verschil in. En dan ga ik weer met die vijf tellen vertraging hier ook nog even de aankondiging maken. Tussen interview 4 en 5. Nou, Sander, volgens mij mag hij eh, wel weer dicht. Want ik denk als ik nu eh, dit eh, afgesloten heb...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 En jullie staan ook een beetje te veel op die bovenste plank. Kom allemaal naar beneden. De zaal is nog niet helemaal gevuld. En dat is natuurlijk ook niet zo gek om 8 uur s avonds. Maar daarom natuurlijk een grotere reden om de eerste act, de eerste band van vanavond... een klein beetje bij te staan met jullie aanwezigheid. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar zodat jullie de muzikanten echt kunnen ruiken. Echt zweet, eerlijk zweet. En zo zal het gaan. We zijn immers bij de finale van de Rob Acta 2014-2015. Jawel! Welkom! De twintigste editie ook van de Rob Acta Awards. En dat vraagt om een feestje natuurlijk. En daar ga ik jullie gaandeweg de avond wat meer over vertellen. Maar nu nog niet, want we gaan eerst beginnen met de eerste band van vanavond. Ze deden mee in de vierde voorronde. De vierde en laatste voorronde. En zij wonnen toen de publieksprijs. Mag ik even weten wie van u gestemd heeft op deze... Mag ik even handen zien? Ja? Nou, fijn dat u dan ook gekomen bent vanavond. Heerlijk. Ehm, zij wonnen toen de publieksprijs en zij waren ook de overal winnaars van de publieksprijs. Er waren er in totaal natuurlijk vier. En deze band werd uiteindelijk verkozen om hier op deze glorieuze finale voor u te spelen. Finale waar we natuurlijk alleen maar winnaars hebben, want...